9 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Griekenland gaat de lening van 1,6 miljard euro van het IMF niet op tijd terugbetalen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble gezegd in een interview op de Duitse televisie. Ook het Britse persbureau Reuters meldde dat al op basis van een Griekse bron. Volgens Schäuble hebben de Griekse autoriteiten aangekondigd dat er niets wordt overgemaakt naar Washington. De deadline voor de terugbetaling is morgenavond. Als Griekenland de lening niet terugbetaalt, wordt het land aangemerkt als wanbetaler. Betekent niet dat het land dan meteen failliet is. Premier Rutte zegt dat de financiële problemen in Griekenland niet veel invloed hebben op de Nederlandse economie. Ongeveer een half procent van de Nederlandse export gaat naar Griekenland. Vanavond vond overleg plaats tussen leden van het kabinet en de Nederlandse bank. Volgens Rutte is een Grieks vertrek uit de euro niet de juiste oplossing. Hij denkt dat de Griekse bevolking daar ook niet mee geholpen is. Danny Blind wordt per direct bondscoach van het Nederlands elftal... als de KNVB het contract beëindigt met Guus Hiddink. Waarschijnlijk gebeurt dat morgen. Hiddink speelde twee weken geleden al op een vroegtijdig vertrek... na de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. De 68-jarige Hiddink was anderhalf jaar bondscoach van het Nederlands elftal. Hij volgde na het succesvolle WK van 2014 Louis van Gaal op. Onder zijn leiding wist Oranje niet te overtuigen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het gebruik van een omstreden dodelijke injectie voor executies goedgekeurd. Het gaat om het middel waarmee het vorig jaar fout ging bij een executie in Oklahoma. De gevangene die de dodelijke cocktail toegediend kreeg, bleef nog zo'n drie kwartier leven. Drie andere ter dood veroordeelden spannen vervolgens een zaak aan tegen Oklahoma. Maar volgens het Hooggerechtshof hebben ze geen alternatieve executiemethode gepresenteerd die minder pijnlijk is. Het weer, Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen volop zon, het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden van het land.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 Een programma met en over filmmuziek. Presentatie en samenstelling, Auke Ja, we zijn weer terug van weg geweest. Een hele avond filmmuziek is er weer. En als je denkt, wat hoor ik toch op de achtergrond? Ja, de studio zit hier vol medewerkers van CFM die met elkaar in gesprek zijn. Een bitterballen sessie noemen we dat. En eh, de vraag is, hoe kunnen we CFM beter maken? ja eigenlijk de hoogste tijd voor het eerste muziekje. En dat is de hit van de maand. Eigenlijk maar twee keer gedraaid, want de rest was ik er niet. Sheryl Crow. Kom ze. the smell of natuurlijk. Ja, wat mag je verwachten in dit programma? Een aantal films. Het eerste uur Pulp Fiction, Philadelphia, eh, Pretty Woman, It Could Happen to You. Natuurlijk allemaal knallers. Daar zit hele mooie muziek in. En het tweede uur schenken we natuurlijk wat aandacht aan. We werden opgeschrikt vorige week dat James Horner bij een vliegongeluk om het leven kwam. Dus ook tijd voor een, eh, eh, wat zijn muziek en ook natuurlijk veel vakantiefilms. we beginnen ook altijd met een paar hits die gebruikt worden in reclamespots. En deze is van Mina. Dolce en muziek. paré. Ja, dat was de beroemde Mina. Haar eigen naam is Anna Mazzini. En, eh, zij is een Italiaanse, en eh, eigenlijk een hele bekende Italiaanse zangeres. Hij Heeft met de eh, grote op aarde samengewerkt. ik noem er een paar. Toets Tielemans, Adriano Celentano, Astor Piazzolla, en Ennio Morricone. Eigenlijk te veel om op te noemen. Frank Sinatra en Louis Armstrong wilden graag met haar samenwerken... en nodigden haar regelmatig uit om naar Amerika te komen. Maar ze had last van vliegangst en is nooit in een vliegtuig gestapt. Ja, bij deze. Eh, en Italiaanse klanken moeten natuurlijk kunnen zo in de zomer. En wat ook moet kunnen is Hans Zimmer, You're So Cool. En dat is een melodie die gebruikt wordt bij een spotje van de Rabobank. Zimmer. En daar zijn we eigenlijk door aan de eerste speelfilm. En dat eerste uur draaien wat popmuziek natuurlijk. En dat is onder andere uit Pulp Fiction, Al Green.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 Het gaat over uh, politieagent Charlie Lang... leidt een rustig leventje met zijn vrouw Muriel... die maar het, uh, het maar saai vindt. In een snackbar vindt Lang een uh, eh, loodbriefje van zijn vrouw in zijn jaszak. Omdat hij geen geld bij zich heeft, belooft hij de serveerster Yvonne Ibiassi in plaats van te betalen de helft van het geld als er een prijs op zou vallen het biljetje blijkt 4 miljoen dollar waard te zijn. En eh, lang is, uh, is van plan zijn belofte na te komen. Muziek, de ouverture uit deze film. muziek gecomponeerd door Carter Burwell. En dit komt ook uit deze soundtrack. that I found you at last. I'll be loving you always with a love that's true. things you've planned. Need a helping hand, I will understand. Always, always. may not be fair. I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Oh, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year. It Could Happen To You. Dat was natuurlijk eh, Tony Bennett, Always. En dit is het laatste nummer wat ik uit die soundtrack draai. En dat is het nummer van Winton Marsalis. Swing Down, Swing Town. Ja, een beetje jazz mag er toch wel in, hè? Ik zou best een keer een programma kunnen maken... waar ik allerlei jazzmuzikanten filmmuziek gespeeld heb. Dat zal ik onthouden als thema. Ga ik een keer doen. Eh, we gaan over naar de volgende film. En dat is eh, Philadelphia. Dat is een film met eh, veel muziek. Onder andere Bruce Springsteen en Sade. En die ga ik nu draaien ook. who Het verhaal advocaat Andrew Beckett krijgt kort na zijn promotie te horen dat hij is ontslagen. Zijn werkgever geeft als reden dat hij een opdracht verknoeid heeft. En die denkt daar anders over. Hij denkt dat ze ontdekt hebben dat hij homoseksueel is en aids heeft. En dat dat de reden voor ontslag was. In een wereld voor onbegrip en intolerantie vecht hij voor gerechtigheid. En iedereen kent natuurlijk de muziek van Bruce Springsteen, The Streets of Philadelphia. angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I a thousand miles just to slip this skin.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 Ik dacht die deze week weer op de programmering stond. Het verhaal van uh, Edward, de zakenman Richard Gere en Julia Roberts. Ik draai nog eens nummertje uit deze soundtrack. Lauren Wood Fallen. natuurlijk eh, mooie muziek. En heel veel mooie muziek is ook western muziek En dat is natuurlijk de hoogste tijd voor ons westernkwartier. En de eerste film die ik daarvoor pak is Two News for Sister Sarah. De titelmuziek. deze film nog nooit gezien hebt... dan eh, heb je binnenkort gelegenheid. Want hij is aanstaande donderdag 2 juli op tv RTL 7. Tien over half 1. S'nachts. Dus even opnemen natuurlijk. Muziek Ennio Morricone. Overal Clint Eastwood. thank you Wolverheld, Hogan, Clint Eastwood... met een nonnetje, zuster Sarah. Eh, uit handen van een aantal dronken bandieten. En vervolgens raken ze betrokken bij de vrijheidsstrijd... van de Mexicanen tegen de Fransen. Aardig film. Aanstaande donderdag. Heel laat. was eigenlijk de westmuziek deze keer. Eh, niet zo gehek veel. Dit is uit de soundtrack The Specialist. Eh, de afgelopen weken was ik onder andere in Italië. En dan kwam ik terecht in een eh, mijnstadje van een zilvermijn. En dat helemaal verlaten was. Dat was een schitterend decor om western op te nemen. En dan hoor ik automatisch weer die spaghetti western klanken. Ik ben er wel een liefhebber van. Ik draaide voor de klok van tien nog eentje. En dat is uit een film die bekend staat als de Family Bellier. En dat schijnt een aardig film te zijn. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ze zeggen dat het de opvolger is van Intouchable. Dus er zit eh, romantiek in, er zit liefde in, er zit eh, geluid in, er zit humor in. Kortom, een topfilm. En daar zit onder andere de muziek in van Ting Ting. We start, uh, that's not my name. En als je dit hoort, dan herken je het vast wel. Tot de klok van tien. I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be alone. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me help. They call me het verhaal. Alle leden van de familie Bellier zijn doof, behalve dochter Paula. Ze speelt daarom een cruciale rol in het gezinsleven op de boerderij. Onderweg naar school belt ze met leveranciers... en bij doktersbezoekje vormt ze de onmisbare brug naar de horende wereld. Maar Paula blijkt ook echt geweldig te kunnen zingen. Haar muziekleraar wil dat ze auditie doet voor een opleiding Parijs. Waarmee hij zijn papiel met een lastig dilemma opzadelt. Blijft ze haar familie trouw of jaagt ze haar eigen toekomstdroom na? Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFN Cinema. Je had natuurlijk wat achtergrondgeluid door onze bitterballen sessie hier in de studio. Maar die is nu afgelopen, dus het tweede uur is het wat rustiger. Maar ook dit soort bijeenkomsten zijn nodig natuurlijk om de zender swingend te houden. Tweede uur zijn we bij je terug met muziek van eh, James Horner... Les Vacances de Petit Nicolas... Eh, Days of Summer. Kortom, heel veel mooie filmmuziek. Dus ik hoop dat je er zo weer bij bent na de klok van Tina.